Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie verwacht dat pas vrijdag de eerste resultaten bekend zijn van het onderzoek naar de explosie op het strand van Rietem. Dat werd gisteravond duidelijk op een bijeenkomst voor bewoners. Het Nederlands Forensisch Instituut komt vrijdag met een rapport. Het instituut doet onderzoek naar de sporen die zijn veiliggesteld op het strand van het Zeeuwse dorp, waar vrijdag een caisson ontplofte. Op de bijeenkomst riep het OM inwoners van Rietem op om mee te denken en met tips te komen... Tot nu toe is niet duidelijk wie de explosie heeft veroorzaakt en waarom. Het onderzoek is extra moeilijk omdat door eb en vloed veel bewijsmateriaal is weggespoeld. In Rolde in Drenthe is gisteren Harry Musquet overleden. Hij was de leadzanger van de bluesband QB and the Blizzards, waar hij in de jaren 60 mede oprichter van was. Enkele bekende nummers zijn Apple Knockers Flophouse, Another Day Another Road en Window of My Eyes. Het eerste album van QB and the Blizzards, Desolation, kwam uit in 1966. Het leverde de band een Edison op. In 2003 kreeg Muske een lintje en vier jaar geleden kreeg de band de Gouden Harp voor het hele oeuvre. Het laatste album van QB and the Blizzards kwam twee jaar geleden uit en werd geproduceerd door Daniel Lohus. Harry Muske is 70 jaar geworden. Een Amerikaans bergingsbedrijf heeft een scheepsvrak gevonden met meer dan 200 ton zilver aan boord. Het is een Brits vrachtschip dat in 1941 tot zinken werd gebracht door een Duitse onderzeeboot. Van de 85 bemanningsleden overleefde er maar één de torpedoaanval. Het wrak ligt op een diepte van 4700 meter op de bodem van de Atlantische Oceaan ten zuidwesten van Ierland. Het Amerikaanse bergingsbedrijf krijgt 80% van de opbrengst. Het zilver heeft een waarde van meer dan 150 miljoen euro. Het weer bewolkt en soms wat regen, minima rond een graad of 13. Overdag eerst bewolkt, maar later meer zon. Het wordt dan 18 graden op de Wadden tot 23 graden in Limburg.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 Hey! Party rockers in the house tonight. Woo! Everybody just have a cool time. Yeah. And we gon' make you lose your mind. Everybody just have a cool time. Party rock is in the house tonight. Everybody just have a cool time.